Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Status Visser wil dat de inwijdingsrituelen bij militairen blijven bestaan. Ze zei dat deze rituelen bedoeld zijn om de teamgeest te versterken... en dat ze juist op een leuke manier worden vormgegeven. Visser zegt dat de misdragingen niet mogen. PvdA-kamerlid Ploemen wil van alle inwijdingsrituelen af. Volgens haar leiden ze tot misdragingen... omdat er in de praktijk een grijs gebied ontstaat tussen wat er wel en niet mag. Onlangs vertelden drie Nederlandse militairen dat ze hun eenheid het slachtoffer waren geworden... van onder meer aanranding en mishandelingen. Syrieganger Laura H. heeft twee jaar celstraf gekregen... waarvan 13 maanden voorwaardelijk. Omdat ze al een jaar in voorarrest heeft gezeten... hoeft ze waarschijnlijk niet meer terug naar de gevangenis. De rechter acht haar schuldig aan voorbereidingshandelingen... die het plegen van terroristische misdaden ondersteunt. Hij achtte bewezen dat H. heel goed wist waar ze aan begon toen ze naar IS-gebied reisde. De straf van twee jaar is lager dan de eis van het OM. Dat had bijna drie jaar cel geëist. De komst van strijders van Islamitische Staat naar Somalië vormt een aanzienlijk gevaar voor de regio. Experts van de Verenigde Naties waarschuwen dat er nog veel meer strijders die nu in Syrië en Irak zitten en dat die landen ontvluchten naar het instabiele Somalië komen. De VN komt met deze waarschuwing op basis van eigen onderzoek. Experts bestudeerden foto's en documenten en reisden naar de regio af. Daar interviewden ze onder andere extremisten die gevangen zitten in Somalië. Inwoners van Vlaardingen mogen weer water uit de kraan drinken. Volgens waterbedrijf Evides zijn de problemen met de E. coli-bacterie voorbij. Sinds woensdag werd Vlaardingers aangeraden om hun leidingwater te koken... voordat ze het zouden drinken of gebruiken voor het bereiden van eten. Het weer, vanmiddag vrij zonnig, plaatselijk een bui. Het is een graad of 10. Vanavond koelt het af. Landinwaarts kan het rond het vriespunt worden. Dan morgen overdag veel bewolking en soms wat lichte regen en een graad of 9. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.